Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden je smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Alle 40 slachtoffers van de fatale nieuwjaarsbrand in Zwitserland zijn geïdentificeerd. De helft van hen was nog minderjarig. Bij de brand in het Zwitserse café liepen ook meer dan 100 mensen ernstige brandwonden op. Tientallen van hen zijn naar brandwondencentra in Frankrijk, België, Italië en Duitsland gebracht. De afgezette Venezolaanse president Nicolas Maduro verschijnt morgenmiddag voor de rechter in New York. Dan hoort hij dat hij wordt aangeklaagd voor drugsterrorisme en cocaïnesmokkel. Voorlopig is vicepresident Rodriguez de baas in Venezuela. Als zij niet luistert naar de wil van Amerika, wacht haar een erger lot dan Maduro, zegt Trump. Het is even slikken voor iedereen die morgen een praktijkexamen voor motor- of bromfiets moest doen, want ze gaan niet door. CBR heeft ze geschrapt vanwege de gladheid. Het gaat om meer dan 600 examens. Theorie-examens gaan wel door. Of die voor de auto worden afgenomen hangt af van de plaats. Bij de spectaculaire kraak van een bank in het Duitse Gelsenkirchen... lijken de criminelen veel meer buit gemaakt te hebben dan eerst werd gedacht. De eerste schatting kwam uit op 30 miljoen euro... maar bronnen vertellen het persbureau DPA dat het meer richting de 100 miljoen gaat. Het vermoeden is dat criminelen hun geld in de kluis hadden bewaard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt er tot sneeuwbuien, maar in het zuiden is het droog en het vriest 1 tot lokaal 5 graden. Morgen zijn er opnieuw sneeuwbuien en wordt het 0 tot 3 graden. En dit was het nieuws op Slijm.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 Disco X on the line, just as I suspected. No one really gets over me. I'm unaffected. Why would you try to ever put foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean banded, shot up and Marie thing made them air.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 Given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I meant to be. I lived tried to both sides, but I couldn't find my own place. Caught a I got too wild? But now that's how I'm getting paid.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 Dirty cash, I want you. I want your money. I want.